Het hoogtepunt van de storm ligt tussen 8 en 12 uur. De ANWB adviseert om niet de weg op te gaan tenzij het echt niet anders kan. Voor de rest van het land geldt code geel. Daar kan ook schade ontstaan door omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen. Op Schiphol zijn tientallen vluchten geschrapt. Vluchten die wel doorgaan krijgen waarschijnlijk te maken met vertraging. De NS laat uit voorzorg al minder treinen rijden tussen Den Helder en Zaandam. De Oosterscheldekering en andere keringen en sluizen gaan naar verwachting dicht. Spotify heeft maatregelen aangekondigd na kritiek over podcasts die de streamingdienst aanbiedt. Artiesten als Joni Mitchell en Neil Young hebben hun muziek van Spotify gehaald omdat ze boos zijn over de podcast The Joe Rogan Experience. Daarin trekt de presentator meermaals de werking van coronavaccins in twijfel. Bij elke podcast waarin het over corona gaat... zal Spotify nu een verwijzing zetten naar een webpagina... met wetenschappelijke informatie over het virus. Na de machtsovername door de Taliban in Afghanistan in augustus... zijn vele tientallen voormalige tolken en functionarissen gedood... staat in een rapport van VN-secretaris-generaal Guterres. In het document dat is ingezien door persbureau Reuters... schrijft Guterres dat ruim 100 ex-overheidsmedewerkers... en personen die de internationale coalitie hebben ondersteund zijn gedood. Ruim een derde van die moorden zou gepleegd zijn door Taliban-strijders... of in opdracht van de nieuwe machthebbers... Dit ondanks herhaaldelijke beloftes dat deze mensen ongedeerd zouden blijven. Ook zouden zeker 50 lokale leden van de IS zijn geëxecuteerd. Het weer vannacht regen en meer wind. Het wordt onstuimig met langs de westkust in de ochtend dus even een noordwestenstorm bij 7 graden.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 faster than the eye could flick. But all I can do is hand it to you, and you making me a fighter a dream feel good when you show me around. Yeah, I feel good while you're running. see Zandvoort, Zandvoort.